9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De NS mag nog zeker 15 jaar treinen laten rijden op de belangrijkste Nederlandse spoorlijnen. De overheid heeft de vervoersconcessie voor het zogenoemde hoofdrailnet voor de periode 2025 tot 2035 opnieuw aan de NS gegund. Staatssecretaris Van Veldhoven vindt dat de NS goed presteert, betaalbaar en toegankelijk is. Het spoorbedrijf moet volgens haar wel zijn best blijven doen. Zo moeten de treinen nog vaker op tijd rijden en moeten reizigers altijd goed geïnformeerd zijn. De hoogste Amerikaanse militair, generaal Mark Milley, heeft excuses aangeboden... omdat hij naast president Trump liep toen hij naar een kerk bij het Witte Huis wandelde. Trump ging met de Bijbel in zijn hand op de foto... maar om bij de kerk te komen werden een park en een straat vol vreedzame demonstranten... met harde hand schoongeveegd. Milley zegt dat hij niet naast Trump naar de kerk had moeten lopen... omdat hij daarmee de indruk wekte betrokken te zijn bij de binnenlandse politiek. Politieke jongeren willen meer diversiteit in de Tweede Kamer. De jongerenorganisaties van D66, PvdA, CDA, GroenLinks en ChristenUnie roepen hun partij op... om meer mensen met verschillende achtergronden op de kandidatenlijst te zetten. Ze zeggen dat minderheden zich nu onvoldoende kunnen herkennen in de politiek. Zo zit er momenteel geen enkele zwarte politicus in de Tweede Kamer. Studenten aan de TU Eindhoven worden weer eigenaar van hun eigen uitvindingen. Nu moeten ze het intellectuele eigendom van hun vindingen afstaan aan de universiteit. Wat soms tot maandenlange onderhandelingen over contracten leidt. Oneenigheid leidt er soms toe dat een product niet op de markt kan komen. De Tweede Kamer sprak deze week uit dat dat moet veranderen. En de TU Eindhoven geeft daaraan gehoor. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima rond 14 graden. Morgen in het noorden eerst bewolkt. Verder periode met zon en maxima van 25 tot 29 graden. Later kan in het zuidwesten een regen- of onweersbui vallen.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 Hated fake shit, creep because it's over, baby. Nothing ever lasts on this crazy roller coaster. Until they fall again. This fucking roller coaster is a lemniscate. weken geleden hadden we Jake eh, aan de telefoon over deze single There Comes the Devil van Moorpark. Een echte band hier uit eh, Noord-Holland. Kan iets... Uh, eh, kan niet te veel zeggen, maar misschien gaat er iets leuks gebeuren met dit programma. Waardoor er misschien wel veel meer Noord-Hollandse dingen in uh, Alternative FM gaan plaatsvinden. Maar daar gaan we in de loop der tijd wel het een en ander over vertellen. Eh, dit is eh, dus het laatste van eh, Moorpark. There comes the devil. Welkom in het tweede uur. Ook een single die vorige week eigenlijk is uitgebracht is Rhino. Ook een band uit Haarlem. En dat horen we nu. De laatste single van Erik en zijn Cornuiten. Die heet In My Eyes. inside of my skin. I want to see your world, so that's where I'll begin. My back is brushed against the seat, and it seems I'm climbing high. I lost grip under my feet, now tell me why in my eyes. place in my eyes In my eyes In my eyes In my eyes Where does this metro go? We cannot leave the track Sometimes I feel I'm scared of all the things that are in the back intuition is telling me so That all this effort and intention Creates a lot of tension All this effort and intention Creates a lot of tension All this effort and intention Creates a lot of tension know it isn't easy, cause nothing ever is. But I didn't know it'd be this hard living my life like this. I knew it would be lonely, but I am not alone. Cause there's a million other people that's just like me they gotta stay at home. And the pubs and the bars and the restaurants are closed. How long will it take before we're free again? Nobody knows. I get a little bit light when the sun shines on my balcony at home. And I need it there's a reason that I can feel it in my bones. I get a little bit of life when I hear it, and I know I'm not alone. I got music, I can do this. I do a little dance on my own tricky situation when the freaking population is in social isolation, man. Now, and this virus that's been racing got entire occupations taking four weeks of staycation, man. Now I don't plan on hibernating, cause this music needs making. I can share it on my Instagram. I'm digitally lyrical, giving y'all vibrations. I'm stationed on house party. You should come and take a visit. And the pubs and the bars and the restaurants are closed. How long will it take before we're free again? nobody knows I get a little bit light when the sun shines on my balcony at home and I need it there's a reason that I can feel it in my bones I get a little bit light when I hear it and I know I'm not To this. I do a little dance on my own. Whoa, whoa. I get a little bit of life when the sun shines on my balcony at home needed. There's a reason that I can feel it in my bones. I get a little bit of life when I hear it, and I know I'm not alone. I got music, I could do this. I do a little dance on my own. Whoa. die je eh, zeker het eh, komende weekend misschien wel zou kunnen draaien. Eh, deze zeker van Benjamin Fro. Quarantunes bij Benjamin Fro en Little Bit of Life. Want het wordt warm weer, mensen. Dus het kan best wel. daarvoor hoorde je Rhino met In My Eyes. we gaan even kijken of we er nog twee kunnen, kunnen doen. Het wordt lastig, maar goed, we zullen het gewoon proberen. de Delise. om toch weer het dan ook nog. Om eh, eh, mensen gewoon aan de telefoon eh, te krijgen. Maar gelukkig, uh, het is gelukt ook bij het volgende onderdeel. Dit was 37 degrees. Dat wordt het dit weekend zeker niet. Temperaturen gaan wel omhoog. Maar dat het zo warm gaat worden, dat, dat denk ik niet. Stuck in my head is denk ik wel even een lekker opgeruimd plaatje... wat je zo kunt horen op op deze dagen. Eh, dat de zomer in aantocht is. En daarvoor Delise met verbonden. Nou, ik ben ook verbonden met uh, Sebastiaan van I Am Lotus. Goedenavond. Goedenavond, ja. Ja, ja ik, eh, het is een heel leuk verhaal hoe ik aan jullie ben gekomen. dat was ergens, geloof ik, in april. Toen was er een livestream van, ik meen ook 3 voor 12 lokaal. En daar maakten jullie ook deel uit van. Oh, wat leuk joh, dat je ons zo... ja, en ik denk, ik, eh, ik zag iets van I Am Lotus. Ik ga toch even kijken, want ik denk, eh, daar ben ik toch wel nieuwsgierig naar. En eh, ja, jullie hadden toch al gelijk meteen mijn hart wel een beetje gestolen. Door de manier van muziek maken, lekker alternative. Gewoon, ja, nergens een beetje rekening mee houden, maar gewoon je eigen dingen doen. lekker eigenwijs. Dus dat, dat ben ik ook. Dus dan... Wat zeg je? Mainstream zijn we zeker niet. Nee, nee, nee, dat zijn jullie ook niet. Eh, lekker tegen draans, dat, dat zeker. Eh, even over die band, want we hebben het, want jij bent van I Am Lotus. Jij bedient de toetsen, heb ik begrepen. Eh, wat is het voor een band? Poeh, ja. we zijn bij elkaar geraakt, zootje muzikanten uit de <laughs> omgeving Den Haag. Ja. En wij vonden het heel leuk om eh, gekke muziek die niet echt veel gespeeld wordt, maar waar je wel heel goed op kan dansen, ja. Eh, te spelen. En ja, zo zijn we een beetje in elkaar gehaakt. En door een, eh, een gesprek met een spirituele oude vrouw in de trein is het lotus in elkaar gevallen. En zo zijn we een lotusbloem geworden. <laughs> Dus die naam hebben jullie ook nog eh, gewoon eh, eigenlijk eh, bedacht... door met een spirituele dame te, te praten. Ja, ja, ja. vrouw Nepal en Afrika, die kwamen ons in de trein tegen en die was helemaal eh, over de lotus over ons. Ja, dat was nog eh, gelukkig eh, voor het mondkapjesbeleid wat de spoorwegen tegenwoordig, want anders wordt het een heel gemompel gesprek, denk ik, als ik het zo... <laughs> Nee, anders hadden we... Poep, poep, poep, ja, zoiets. wat is er eigenlijk gebeurd sinds jullie dat uh, 3 voor 12 verhaal hebben gedaan? dat, lokaal, dat lokale optreden via de livestream? Ja, het is heel leuk, want eh, we, waren een beetje sceptisch over, over het hele internet optreden, maar hm? eh, je ziet toch dat eh, kleine podia, wij zijn natuurlijk nog niet echt een bekend bandje, dus huh? Hm? zoveel draagvlak hebben we niet, maar ja, heel veel mensen, of althans, een paar mensen haakten erop in en we hadden nog een, een echte livestream concert eruit gehaald en hm? we, zijn er toch, wel, we hebben toch wat bekijks gekregen. Ja, dat geloof ik wel. Want eh, eh, kijk, dan komt er zijn een of andere mafkees uit Zandvoort... en dan denkt, uh, denkt de I Am Lotus, wat is dit nou weer? goed, wij zijn ook al een tijdje bezig... maar jullie zaten ook niet stil... want jullie willen een nieuwe videoclip lanceren. En dat doen jullie morgen. Yes, ja, inderdaad. Want dat is ook de insteek van het verhaal. vertel er eens over, wat, wat kunnen we in die clip zien? Ja, nou, we zijn eh, het dak opgeklommen. <laughs> Eh, in, we hadden een heel mooi dak in Rotterdam gevonden. En daar hebben wij gewoon eh, alle instrumenten en alle apparatuur neergezet... waar we echt in alle social distance lekker konden, ons gang konden gaan. Ja. En dat hebben we opgenomen met een paar camera's en een, een mengpaneel. En dat is zo goed uitgevallen dat we dachten, we gaan hem gewoon laten mixen. Ja. En we gaan hem online zetten. Ja. En dat eh, gebeurt morgen? Ja. Ja, ja ik, eh, eh, de, de zanger van de band, die zit ook naast me. Hallo. Ja, hallo. zanger van de band, wie ben jij? <laughs> ik ben Vincent. Ja, je bent, oh ja, Vincent. Ja, ja, ja. ja, Ik, heb, ik heb je naam voorbij zien komen. Ehm, maar even over, ja, want Sebastian heeft net het een en ander verteld over I Am Lotus. Maar het is bijna komt van dat dak af, Vincent, of niet? Eh nou nee, wij wouden daar graag blijven. eerder dat iedereen wouden uit naar, uitnodigen om ehm, mee op het dak te komen. Ja. ja. Eh, is, is eh, Den Haag, hè, daar komen jullie vandaan. Is er, is er nog eh, goed wat dat betreft lekkere muziek en bands en noem maar op? Ik denk het wel als ik het zo hoor. Jullie zijn ook een Haagse band. Ongelooflijk. Ja. Dat is nog heel erg veel aan de gang. Heel veel bandjes en zware concurrentie. Ja? Nou ja, concurrentie. <laughs> Ja. Er zijn vooral heel veel, heel veel andere mensen die hun eigen muziek maken. En ja, dat is heel leuk. Eh, eh, dus je moet eh, ook, hard werken om te kunnen onderscheiden wat, wat, dat, wat dat er gaat. Nee, er is niemand zoals wij. Nee? <laughs> Volgens mij zijn jullie al zijn jullie aardig spiritueel bevangen door, door die dame uit Nepal, denk ik. Ja, ja. heeft onze chakras eh, goed open. <laughs> <laughs> ik hoor het al. Ehm, even over eh, Stays in My Heart. Uh, gaat het liedje nog ergens over? Wie van jullie twee wil daar wat over vertellen? Jij, uh, Sebastian of Vincent? wie mag het... Vincent, Vincent is de schrijven van Ah, dan ga ik het aan Vincent vragen. Waar, waar gaat het over, Vincent? Nou, het gaat over dat als je ooit van in mijn geval ging het dus over een persoon. Maar als je ooit van iemand heel erg hebt gehouden, ja. dat dat eh, dan eigenlijk je hele leven blij, bijblijft. Ja. En dat je dat eh, eh, moet koesteren. Daar gaat het niet over. Daar gaat het niet over. Ik, ik denk, jullie, jullie door, het, door de verklaring alleen al, heb je mijn hart er, er, al mee gestolen. Dus zullen we dan maar even gaan, we gaan draaien, denk ik. Ja, vet. Tof. Gaan we nu doen. Stays in my heart. Hier is I'm Lotus. All this time thoughts rambling round in my mind. These days, even my friends say that I bring them down. They say, let it go, let it go, let it go. Well, I don't know. Got to grow, got to grow, got to grow, got to grow a thicker skin. And let new love in. to shut it out or build it up, let go the fear. Cause in the well, the bottom of the bucket will surely drop. They say absence makes the heart grow fonder, but I feel with you gone, I'm only lost to lonely ponder. They said it would go away, they said it would go away. Say you can show the pain, stays in my heart, love. They said it would be a drain. They said it would be a dream, Miss being ball and chain. Lose from your heart, love. treasure is harder yet let it go. Feels like a loss, I'll definitely regret. So now I feel even bitterness has its silver lining. Now I deal with my loneliness without even trying. They said it would go away. They said it would go away. Say you can show the pain stays in my heart. Love. They said it would be a drain. They said it would be a dream, Miss being called and chain. Lose from your heart, love. They said it would go away. They said it would go away. Say you can show the pain. Stays in my heart, love. They said it would be a dream. They said it would be a dream, Miss being called and chain. Lose from your heart, love. Ja, dan moest er iets komen en dan eh, komt er niks. Eh, ik dacht, eh, ik heb hem nog in de automatische stand staan. Niet dus. Maar daar is wel wat snel over wat te vinden hoor. Want ik ga gewoon verder met Friedeline en Truth or Dare. And so the story goes, the walls you'd seem to melt like snow. I pulled back up and I withdrew. I've come to know it well. here on the inside of my shell where the air is different, emptier as I komen volgende week eh, bij ons eh, nog even buurt telefonisch. Eh, Chasing Mavericks dat doen we met Lindy Jansen van, van de band. En daarvoor hoorde je Truth or Dare van Fridolijn. Het bracht de tijd op 8 minuten over half 10. Doen we er nog eentje, Operation Hurricane. Hier deels uit de buurt, want Jurian is, Juriaan is de frontman van die band. Komt uit Zandvoort, woont 500 meter hier van de studio af. Dit is het laatste werk, Undivine. Ja, eh, ook eh, een eh, stevige band. en dat zal zo dadelijk ook nog wel gaan klinken. Want we hebben weer om, wederom iemand aan de telefoon hangen. En dat is de frontvrouw van een band. Het is altijd leuk als we een, een dame hebben die stevig materiaal gaat brengen. Operation Hurricane heeft dat dan weer niet. Maar goed, dat, zo zei het zo. Joan, goedenavond. Hallo Jaap. Ja, eh, Penthouse. Eh, volgens mij hebben we elkaar wel eens eerder gesproken, denk ik. Oh, is dat zo? Zou dat kunnen? Want ik, ja, <laughs> ik, ik, weet het niet, <laughs> maar goed. Nou, dat zal heel slecht zijn als ik me dat niet zou herinneren. Maar volgens mij is het niet waar. Nee, nou, dan, eh, dan is het niet waar. Goed, maar jullie komen wel uit, uit de buurt van Haarlem, heb ik begrepen. Ja, ik ga zelfs naar school in Haarlem. Maar we komen allemaal een beetje daar uit de buurt. Ja. ja. Wederom weer een Haarlemse band. Kunnen we met, eh, met de loftrompet nou ja, en nou een kwart. Ja, een kwart nou ja. ja, nou goed, een kwart. Eh, jij zeker? En eh, Max? of zie ik dat verkeerd? nee, eigenlijk, eigenlijk alleen ik. Jij alleen? Ja. En jullie zijn met z'n vieren, vijven? Met z'n vieren, ja. Oh, met z'n vieren, oké. Eh, dus, maar goed, eh, ik vond het wel leuk. Eh, ineens krijgen wij een mail is altijd leuk. En dan ga je ernaar luisteren. En dan denk je, ja, ja dat is toch wel uh, andere koek, denk ik dan. Uh, <laughs> en en ja, want hoe lang zijn jullie bezig met, met deze band? Nou, we zijn nu sinds Zweden, die je dus al gesproken hebt. Ja, ja die heb ik net... in zijn een live geweest hoor. Maar goed, Zweden... <laughs> ja. Ja, nou ja, ook voor ons. Maar eh, sinds Zweden bij de band zit, eh, spelen we nu twee jaar ja. met elkaar. En dat gaat eigenlijk supergoed. Ja. Superleuk. Ja, wat, eh, even over Zweden, want hij speelt ook bij Eli. Maar wat, wat brengt hij bij jullie in, in die band? Zweder is een de, de papa van de band. De papa van de band eigenlijk. Zo erg dat ik hem zelfs pap noem. <laughs> Laat het ja, maar niet horen. <laughs> En eh, nee, hij reageert er volgens mij ook al op. Ook al probeert hij stiekem te negeren ja, ja, ja. dat hij pap is. Maar uh, is gewoon een ontzettend creatieve drummer. En die, die voegt gewoon precies toe wat we nodig hebben. En hij past gewoon perfect in de band. Dus even, even over die single. I'm Not Your Honey Bunny. I'm not your bunny honey. Ja. Oh, heb ik het andersom? Eh, ach, je bunny honey. begrijpelijke fout. Ah, goed, eh, maar uh, zal ik even van de week even herstellen. <laughs> Is dit echt zo... <laughs> Mijn mond vol tanden, maar goed. maar goed, I'm not your bunny honey. Mhm. Wat is dat... dat dat verraadt iets, iets, iets van een... van een ja, je weet wel. Ik weet het niet, maar goed. Vertel. Ja, oké. Okay. <laughs> het, zit een, het zit een dubbele betekenis in, eh, of wat dan ook. Zoiets van, eh, ik ben je niet te krijgen, eh, sodomiet erop, uh, kutkerel, ja, dat, zoiets. Dat, <laughs> wow, wow. <laughs> ja, dat heb je goed, goed gezien. Ja, ja? Ja, voor mij is het ook eigenlijk best wel een conflict met mezelf, dit nummer. Ja. Want het, het gaat eigenlijk over twee dingen misschien wel, maar in, in feite gaat het over omgaan met iemand waarvan je voor je stiekem wel weet dat je dat eigenlijk misschien toch niet zou moeten doen. Ja. En, eh, want ja, een beetje de classic girl falls for the bad, bad boy verhaal. Mhm. Mhm. Alleen val je dan niet voor de bad boy. En ja. Ja, eh, eh, waar het dan een beetje om gaat is grenzen opzoeken. Ja, eh, zoiets toch, toch ook een beetje van spijt krijgen van. Ja, ik, ik, ik heb even eh, een beetje schuttingtaal eh, gebruikt. Maar uh, ik, ik heb dat wel eens vaker wel eens van vrouwen gelezen. Sodomiet erop, rotkerel, ga weg. <laughs> Weet <laughs> nou, niet, nee, niet per se op zo'n manier. Maar meer zo van, kijk hoe ver je kan gaan. En dan opeens realiseren van... Ja, weet ik eigenlijk wel waar de grens ligt. Mhm. En dan dat iemand opeens dingen van je verwacht misschien wel. Terwijl, ja, ja je hebt nooit iets afgesproken. Dus, dus wat, wat doe je dan? Ja dat is een beetje de hele strijd waar het over gaat. Eh, is het eigenlijk eh, voortdurend een struggle, dat, eh, dat nummer dan, of niet? Voortdurend een struggle? Nee. Nee? nee? Hoe sta jij zelf in het leven eigenlijk? Als ik jou zo hoor, dan, dan sta je er toch wel vrolijk in, heb ik het, heb ik het idee. Natuurlijk. Ja? Ja, nee, ja. Of, of ja, vrolijk in het leven, of vrolijk in, de in een... Nou ja, opgeruimd. Laat ik het even wat, wat anders stellen. Ja. Ja? Ja. Ja, eh, gaan we dat ook merken bij een eh, volgende werk van Penthouse? Ik, ik denk het wel, ja. ja? Een beetje ook eh, gewoon lekkere stevige rock, maar dan met een vrolijke ondertoon. Dat, dat kan natuurlijk ook. Deze iets, iets serieuzer, haast misschien wel wat cynisch als ik het zo begrijp. Of valt dat ook wel mee? Maar is het meer de emotie eigenlijk? Ja, emotie, maar ook humor, ja. zelfspot ik denk dat het volgende liedje van uh, eh, Penthouse inderdaad misschien wel wat optimistischer is. Maar er zal altijd wel een eh, serieuze ondertoon in blijven. Ah, die gewoon emotioneel beladen is, denk ik. Goed. Ehm, ik, eh, dit, dit is de single. maar gaan jullie er ook nog iets van een clip erbij doen? Of? Ja, we hebben zelfs een... ja, alles is homemade natuurlijk. Dus hm. we hebben zelfs een clip ook. Ja. En die staat ook al online. Ja. Dus er kunnen stiekem mensen al spieken. Maar dat is allemaal thuis opgenomen natuurlijk in het moment, eh, op het moment in Nederland dat niemand echt eh, ergens naartoe komt. Dus, dus dan kan eh, iedereen gezellig naar binnen kijken in onze, in onze kamertjes. Ja, dat is eigenlijk dus een beetje voyeurisme, maar dan op een andere manier. Ja. Ja, zoiets. zullen we dan maar gewoon naar I'm Not Your Bunny Honey gaan luisteren van Penthouse? Lijkt me een goed idee, denk ik, toch? Hier is die, de, de nieuwe single van Penthouse. I'm Not Your Bunny Honey. Thank you. platen die je soms eh, maakt eh, is eh, een te ambitieuze platenlijst af draaien, Maar deze moet er gewoon in. Desolation Blues van Black Operator. helaas voor Charles, die is gesneuveld. <clears throat> En ook Willemijn de Boer, die heeft het niet gehaald vandaag. terwijl ze wel stonden aangekondigd om gespeeld te worden ja, eh, dan moet je keuzes eh, maken en eh, dan vliegen ze eruit. Ehm, maar goed, Charlotte, die zullen we kijken of we die morgen nog ergens in kunnen passen tussen 10 en 12. En anders eh, gaat hij gewoon naar volgende week. En eh, Willemijn de Boer, nou, die zit eh, nog ook wel regelmatig tussen 10 en 12. Dus die komt zeker nog wel aan bod. is het niet hier in dit programma, dan is het wel tussen 10 en 12. Want ik mag ook nog na het weekend drie dagen doen. Dus gaat helemaal goed komen. Tot aan 10 uur. En dan is het de beurt aan Nashville. Gaan we afsluiten met Roy de Smet. Want die zou ik bijna vergeten. Maar hij staat toch echt op de lijst. Mother of Two. Wat mij betreft graag tot volgende week. En veel plezier straks met Nashville Radio.